Een kantwerk van nevel lag over de bomen, maar ik had slechts ook voor jou. En plots is toen die was zomaar van ergens ver gekomen en ik heb daar voor het eerst mijn dromen over. Je hebt me zacht in je armen genomen en samen walsten wij voort. Want plots is toen die zomaar van ergens vergekomen en ik heb daar die zijn er nooit uitgekomen. Je liefde is ergens ontspoord. En die wals, onze wals, heb ik